Vertelt correspondent Christian Pauwen. Het Oekraïnse leger zegt dat ze daarbij een belangrijke grote wapenopslag, munitiedepot hebben geraakt. En eh, dat er eigenlijk honderden bommen eh, vernietigd zijn die dus anders gebruikt zouden worden. Volgens Rusland raakten negen mensen gewond door de explosies. En de Russen gaan gaan ook door met aanvallen op Oekraïne. Vandaag is een Oekraïns winkelcentrum beschoten vanuit de lucht... waarbij negen doden en meer dan twintig gewonden vielen. De politie in Oostenrijk heeft een derde verdachte opgepakt... in verband met de vereidelde aanslag op een concert van Taylor Swift. Woensdag werden al een jongen van 17 en een hoofdverdachte van 19 opgepakt. Die laatste heeft bekend dat hij rond het stadion in Wenen... mensen wilde vermoorden met messen en bommen. De man die vandaag is opgepakt is een man van 18 uit Irak. Hij is een bekende van de hoofdverdachte. Taylor Swift zou drie concerten geven in Oostenrijk... maar die zijn allemaal afgelast. En we zien het deze Olympische Spelen steeds meer mixed teams. Onderdelen waarbij de teams bestaan uit mannen en vrouwen. Nederland won bijvoorbeeld goud op de gemengde 400 meter estafette. Voor de Spelen is dit best nieuw, maar niet voor Koen en Annelie. Zij zitten in het Nederlands korfbalteam en zijn niet anders gewend dan gemixt te spelen. En sporten met mannen en vrouwen door elkaar heeft echt wel voordelen, zeggen zij. Ik denk dat je heel erg veel van elkaar leert. Eh, ja, je zit gewoon anders in elkaar als uh, man en vrouw zijnde. Fysiek, maar ook mentaal. Eh, hoe ga je met elkaar om? Eh, en ik denk ook dat het qua spel heel leuk is. Of, ik nou met een man of een dame samen speel, eigenlijk welke. Het maakt ook niet heel veel uit. Je weet precies wat je elkaar, elkaar verwacht. Je weet iedereen wat zijn rol is. En maar ik denk ook in andere landen waar eh, vrouwen nog niet altijd zo hoog staan... dat het best wel goed is als dat ook meer gelijk wordt getrokken. Dan nog het weer. De rest van de middag en avond is het droog. En er is nog veel zon. Graad of 24 nog. Morgen wordt het een stuk zonniger.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 Volgens justitie kwam de smokkel aan het licht bij een personeelscontrole. Die werd gehouden na interne tips. Een man die probeerde Vincent van Gogh op te graven... is in Frankrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook kreeg hij 3000 euro boete en hij moest onmiddellijk het land uit na betaling van die boete. In Parijs is een Egyptische worstelaar opgepakt op verdenking van seksueel misbruik. Olympier Mohamed El Sayed zou in een café een vrouw bij haar billen hebben gepakt. Het weer, vanavond droog in opklaringen, morgen vrij zonnig bij 22 tot 26 graden.